Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je hoeft niet naar de kapstok te rennen nacht in kroegen in Breda. Die blijven langer open dan 12 uur om ervoor te zorgen dat iedereen rustig aan kan vertrekken. Ze zijn bang dat anders duizenden mensen tegelijk hutje-mutje weggaan. De gemeente Breda geeft de kroegen groot gelijk. Officieel mogen de cafés tot 12 uur open blijven. De kroegbazen vinden dat trouwens sowieso gek, omdat door veel coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter, een streep gaat. Bedrijven die loonsteun hebben gekregen van de overheid in de pandemie... denken dat ze niemand hoeven te ontslaan nu die steun ophoudt volgende week. zeggen ze tegen mijn collega Lisa Schallenberg. Alleen in één branche vinden ze het afscheid van de steun wel moeilijk. Het zijn vooral de grote bedrijven in de reisbranche... die wat meer moeite hebben met het stoppen van de steun. Vooral reisbureaus die verre reizen aanbieden kunnen moeilijk zonder. Een man uit Baarn krijgt acht jaar gevangenisstraf voor het stelen van twee peperdure kunstwerken. De man stal begin vorig jaar een schilderij van Van Gogh uit het Singermuseum in Laren. En later dat jaar ging erin Leerdam vandoor met een werk van Frans Hals. De man zegt dat hij er niks mee te maken heeft. De werken zijn nog altijd zoek. En de politie heeft nog steeds geen idee wie de sloten van 18 Albert Heijn winkels in Amsterdam had dichtgelijmd. De winkels konden door de actie vanochtend niet open. Bij sommige winkels waren ook de rolluiken vastgelijmd. Deze verslaggever vertelt dat het nog een gigantische klus was om de winkels open te maken. Daarvoor schijnt eh, er echt een koevoet tussen de deur gezeten te hebben om, om de boel los te trekken. Ehm, en ik heb dus begrepen dat er slotenmakers uit de hele stad eh, wakker gebeld zijn. Van ja jongens, kunnen jullie ons helpen? Ik sprak een zaak waar, eh, waar een slotenmaker was en die had nog zes Albert Heijns op zijn lijstje. Inmiddels zijn de Albert Heijn winkels allemaal weer open. Dan heb ik het weer nog. De zon zie je op steeds meer plekken. Aan zee staat een flink windje. Het is 18 tot 21 graden. Dit weekend wordt het grijzer en ietsje warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. De meeste vertraging is er op de afsluitdijk, de A7 naar Friesland. Daar heb je een half uur op onthoud. Op de A4 zijn ook problemen van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Schiphol is de vertraging een half uur.